Jelle Seubring met het NWS Journaal. De volledige namen van alle 10.000 politieagenten en medewerkers van de Noord-Ierse politie zijn uitgelekt. Tussen de uitgelekte gegevens stonden ook de functies en werklocaties van de agenten. De politie kreeg een openbaar informatieverzoek om een lijst te maken van het aantal werkzame mensen en hun functie. Door een fout van de politie werden de persoonlijke gegevens ook meegestuurd in het bestand. De politiebond vreest nu dat kwaadwillenden de informatie gaan misbruiken. Bij een strand in de buurt van New York is een vrouw gewond geraakt door een aanval van een haai. Het is waarschijnlijk voor het eerst sinds de jaren 50 dat iemand zwaar gewond raakte door een haaiaanval in de buurt van de Amerikaanse stad. Volgens de politie is de situatie van de vrouw kritiek, maar wel stabiel. De afgelopen jaren worden er steeds vaker haaien gezien in de buurt van New York. Dat leidt ook tot meer aanvallen, maar meestal zijn de verwondingen niet ernstig. Een onbekend land heeft bij een Belgisch bedrijf 50 oude Leopard 1-tanks gekocht om aan Oekraïne te geven. Bronnen melden dat België de tanks zo'n 10 jaar geleden heeft verkocht voor 15.000 euro per stuk. Toen de Belgische regering ze terug wilde kopen voor Oekraïne... zou het bedrijf er 500.000 euro voor hebben gevraagd. Dat vond de Belgische regering te duur. Wie de tanks nu wel heeft gekocht en hoeveel dat land ervoor heeft betaald is niet bekendgemaakt. Het bedrijf zegt alleen dat de tanks eerst naar Duitsland gaan... waar ze klaar worden gemaakt om naar Oekraïne te brengen. In de derde voorronde van de Champions League heeft PSV met 4-1 gewonnen van het Oostenrijkse Sturm Graz. Daarmee is de club uit Eindhoven een stap dichter bij de play-offs.